Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek O-raad, dat is de belangenorganisatie voor het voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het pleidooi is het schandaal bij het VMBO Maastricht. Ruim 350 eindexamenkandidaten daar krijgen geen diploma... omdat op de school van alles misging bij het voorbereidende schoolexamen. De VO-raad roept scholen op nog eens kritisch naar hun eigen schoolexamens te kijken. Eerder vandaag zei minister Slop dat hij niet van plan is de gedupeerde leerlingen in Maastricht toch hun diploma te geven. Hij wil wel per leerling bekijken hoe ze uiteindelijk toch aan een diploma kunnen komen. In Amsterdam is dit weekend een drag queen mishandeld. Ze had net opgetreden in een café op de Zeedijk toen ze werd uitgescholden en geslagen. Er zouden drie mannen bij betrokken zijn geweest. Op, de op AT5 is een foto van de artiest te zien met een wond aan haar neus. Volgens de politie was het geweld vermoedelijk LHBT gerelateerd. Dus gericht tegen lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. De Amsterdamse politie zegt dat er aangifte is gedaan. Twee jaar geleden leidde de mishandeling van een drag queen in Maastricht tot vragen in de Tweede Kamer. Kledingwinkelketen Man at Work heeft uitstel van betaling gekregen. Man at Work heeft 27 vestigingen in Nederland en verkoopt kleding van Nike, Adidas en Levi's. De webwinkel is sinds afgelopen weekend gesloten. Een woordvoerder zegt dat de fysieke winkels voorlopig open blijven. Ook de ruim 400 medewerkers blijven vooralsnog aan het werk. Op de bodem van de Noordzee is een wrak van een Amerikaanse bommenwerper gevonden. Het is een B-17 uit de Tweede Wereldoorlog. De vondst werd gedaan bij bodemonderzoek. Het wrak is intact en er zitten mogelijk nog menselijke resten in.